Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man in een supermarkt drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Alle drie de slachtoffers waren zwart. Volgens de autoriteiten was dat geen toeval en waren de moorden racistisch. De dader, een witte man van in de twintig, kwam in de winkel in de stad Jacksonville binnen met twee vuurwapens. Hij opende het vuur op klanten. Twee mannen en een vrouw kwamen om het leven. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... met mogelijke overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk... Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. En in Noord-Italië kan het volgens sommige weermodellen zelfs oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen... na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige president 53% van de stemmen. Zijn tegenstrever, Gamisa, kwam uit op 44%. Hij betwijfelt de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen. Internationale waarnemers hadden vooraf ook al hun bedenkingen over de eerlijkheid van de stembusstrijd. Zij constateerden dat tegenstanders van het regime werden geïntimideerd of zelfs gearresteerd. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right... was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse televisie. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland... onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden.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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ik denk nog vaak aan die mooie tijd. Die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zei kom als met mij, de zit daar die de hele nacht. De bouzouki spelen. na na na na na na na na na na na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 gotta have faith.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 to forgive you when it's me who's the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 like I was here before, but it's really the first time. Won't you know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 He's only here for one thing, but 那怎么？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 Zandvoort. van 106.9 FM. Cheerleader, that's a real big leader. I'm like a reminisce. With the best thing, love it.